Lot Lewin met het NOS Journaal. Het plan dat zo'n 40 bedrijven euro in Delft. De bedrijven, zoals de NS en Eneco, willen de uitstoot beperken op gebied van woon werkverkeer en zakenreizen. Dat gaan ze doen door bijvoorbeeld over te stappen naar elektrische leaseauto's, het OV-gebruik te stimuleren en het vliegverkeer te beperken. Volgens het onderzoeksbureau kunnen die maatregelen bij elkaar inderdaad zorgen voor een besparing van een halve megaton per jaar. En dat staat gelijk aan het verbruik van 175.000 huishoudens. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd voor misbruik van twee vrouwen. Een jury heeft geoordeeld dat hij moet worden vervolgd voor het afdwingen van orale seks bij actrice Lucia Evans en verkrachting van een vrouw die daarmee niet in de openbaarheid is getreden. De leerling die in februari een bloedbad aanrichtte op een school in de Amerikaanse staat Florida heeft zijn plannen aangekondigd in video's. Hij schoot die dag 17 mensen dood op zijn voormalige school. De filmpjes stonden op zijn smartphone. De politie heeft de beelden vrijgegeven. Naast de aankondiging vertelt hij ook dat hij een eenzaam leven leidt en iedereen haat. Hij zegt dat hij er genoeg van heeft dat iedereen hem een domoor en een idioot vindt. Bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 260.000 mbo'ers. In de sector zorg en welzijn is het zelfs meer dan de helft. Het gaat naast boeken ook om ander lesmateriaal, zoals koksmessen of kapperscharen. De mbo-raad zegt dat de scholen werken aan een oplossing. Het weer, het is droog, lokaal kans op mist. Verder begint de ochtend vrij zonnig. In de middag ontstaan weer stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en veel regen.